Waterwalgemoed met het NOS Journaal. Het kabinet wil dat de over heeft het BPRC in Rijswijk, het grootste apentestcentrum van Europa, de opdracht gegeven het aantal proeven met 40% terug te brengen. Kleinere onderzoekscentra moeten volgen. Volgens de minister kunnen steeds meer medische dierproeven worden vervangen door nieuwe technieken zoals computersimulaties. Maar bijvoorbeeld onderzoek naar de bestrijding van levensbedreigende infecties zou nog niet zonder proeven op apen kunnen. Bij een steekpartij in Apeldoorn is een dode gevallen. Het slachtoffer overleed in het ziekenhuis. De, slachtoffer, de politie heeft een verdachte aangehouden. De steekpartij was bij een woning. De politie heeft de identiteit van de betrokkenen nog niet bekendgemaakt. Ook over de toedracht van de steekpartij is nog niets duidelijk. De politieke partij DENK wil in Rotterdam samengaan met de islamitische partij NIDA. In een open brief roept DENK leden en aanhangers van NIDA op... zich bij de partijtop hard te maken voor een fusie. Volgens Denk kunnen beide partijen gezamenlijk een vuist maken tegen onrecht... waar geen enkele politieke partij in Rotterdam meer omheen kan. De FIFA heeft de mogelijke gastlanden voor het WK in 2026 goedgekeurd. Inspecteurs zijn langs geweest bij kandidaat Marokko... en bij de VS, Canada en Mexico, die zich gezamenlijk kandidaat hebben gesteld. Volgens de Wereldvoetbalbond voldoen alle landen aan de minimumeisen. Wel vinden de inspecteurs dat de stadions, accommodaties en het transport in Marokko beter kunnen. Op 13 juni wordt bepaald waar het WK in 2026 wordt gehouden. Het weer, plaatselijk kan het veel regenen... maar in de loop van de nacht trekken de buien weg. De minima liggen rond de 15 graden. Overdag is het grotendeels bewolkt, maar de zon komt er af en toe wel door. Vooral landinwaarts kan er een bui vallen, mogelijk met onweer. En het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NMS Short.